Raymond Remer, met het NMS-journaal. Kandidaat Trump en claimt dat daar ook een schandaal aan het licht komt. Bedrijven van Trump hebben systematisch e-mails en papieren documenten vernietigd... vaak in strijd met rechtelijke uitspraken. Newsweek concludeert dat uit onderzoek van duizenden rechtszaken... waarin bedrijven van de presidentskandidaat waren verwikkeld. De Marokkaanse koning Mohammed heeft een onderzoek aangekondigd naar de dood van een visverkoper die vrijdag werd geplet in een vuilniswagen. De dood van de visverkoper leidde in het hele land tot felle protesten tegen de politie agenten hadden handelswaar in beslag genomen en weggegooid... waarna de verkoper probeerde de vis weer uit de vuilniswagen te halen. De pers van de vrachtwagen werd aangezet, mogelijk door de politie... waardoor de visverkoper werd doodgedrukt. Betogers verwijten de politie en de autoriteiten in het algemeen willekeur en machtsmisbruik... en op sociale media gaat het gerucht dat de politie smeergeld van de visverkoper had geëist. Pieter van Vollehoven herkent het beeld van koningin Juliana en prins Bernhard niet... dat wordt geschetst in de veelbesproken biografie van Jolande Withuis. Van Vollenhoven zei in De Wereld Draait Door dat hij de documentaire... naar aanleiding van het boek vorige week had gezien... maar hij is niet van plan om de biografie te lezen. Zaterdag liet prinses Irene al weten dat ze diep gekwetst is... door de inhoud van het boek Juliana voor Stin in een mannenwereld. Daarin staat onder meer dat prins Bernhard Juliana vele malen heeft bedrogen. Het Waddengebied is door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van het land. De Wadden kregen in een online verkiezing de meeste stemmen. De Veluwe, Nationaal Park Hollandse Duinen zijn respectievelijk tweede en derde. Maar mogen zich ook winnaar noemen. De natuurgebieden krijgen ieder een geldbedrag van maximaal 300.000 euro. En bijna 90.000 mensen hebben hun stem uitgebracht tijdens de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond heldere periode. Later plaatselijke mistbank. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe, maar het blijft al droog. Minima 5 graden. Morgen wordt de bewolking vanuit het noorden dikker. Later valt er ook regen. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen file.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 Ja, het is een bijzondere dag. 31 oktober, Halloween. De meeste parties waren natuurlijk in het weekend afgelopen zaterdag en zo. Maar vanavond is de echte Halloweenavond. En dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. veel horrormuziek. Ja, normaal gesproken is de horrorfilm nou niet een film die heel vaak in dit programma zit. Omdat de muziek toch wel heel bijzonder is. Maar vandaag heb ik gekozen om zoveel mogelijk horrorfilms te draaien. En ik begin natuurlijk met een hele mooie. Dat is It, en het verhaal van Stephen King. En dat is een bioscoopfilm geweest, maar ook een tv-serie. En in de tv-serie zat deze eh, geweldige meezinger van Curtis Mayfield. When you slow, it sounds like a moan, and it's alright. Whoa, it's alright. Now listen to the beat. Kind of patch your feet. And surely something's gotta come to you. And say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time. Cause it's alright. Whoa, it's alright. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul, and everybody knows that it's alright. ik weet niet of je deze eng vond. de film is wel eng. Het is eigenlijk een tv-serietje. Maar vanavond gaat het dus over enge films. Nou, in het begin zijn de films nog niet zo heel erg eng hoor. Let maar op. Want deze van de Temptations... Ja, die is natuurlijk best wel aardig. Maar ook niet echt heel eng. daar einde aan dit nummertje van The Temptations. En dat is allemaal uit de film, Stephen, uit de film van eh, Stephen King, It. Eh, volgens mij staan op de doos een met ballonnen, volgens mij, dacht ik. En ja, dan komen we toch een beetje bij het mooiere werk van eh, Halloween. En ja, daar onder andere deze. Eens even kijken wat ik heb. Julie London, This October. I'm in the mood for this October. I found an end in summer, man. And that's why I'm in the mood for this October. I plan to love him all I is more exciting than the crisp, brisk weather in the fall. It's especially delighting when you got a guy so handsome and so tall, and that's why I'm in the mood for this October. I found an in summer man. You can talk about Maytime and a spring romance, but even the snowy white December doesn't have a chance. Cause I am in the mood for this October. I caught him in the autumn Ja, is een grappig I'm in the mood for October. En er staan allemaal Halloween eh, liedjes op. En eh, daar ga ik er gewoon een paar verdraaien. Omdat ze aardig in elkaar zitten. En dat uh, eh, past wel bij de films die we draaien. We hebben natuurlijk niet alleen films van nou, Halloween of horror, moet ik zeggen. Maar we hebben toch ook nog wel wat andere films er tussendoor zitten. En ik ga even kijken waar ik Dusty Springfield heb. Dat is deze. We hadden net ook eh, Julie London, maar deze van Dusty Springfield. En die komt uit de film How to Lose Friends and Old People. fraaie nummertje van eh, Dusty Springfield. Die komt van, eh, uit de film How to Lose eh, Friends and Alienate People. Het verhaal, een Brit journalist Sidney Young, hoofdredacteur... van een nauwelijks gelezen blaadje gespecialiseerd in stukjes... op het grensvlak tussen satire en belediging... wordt tot zijn eigen stomme verbazing gevraagd om te komen schrijven... voor een gerenommeerd Amerikaans blad, Sharps Magazine. Het is wel even wennen aan de bedrijfscultuur. Amusante komedie gebaseerd op de belevenissen van de werkelijk bestaande Toby Young. Film vrijdag 4 november op televisie om 10 voor één s'nachts op RTL 8. Dus laat hem eh, draaien. En die Dusty Springfield heeft nog een tijdje in Amsterdam gewoond, dacht ik. En eh, had daar ook een aardig optrekje, appartementje. En begreep dat Justin Bieber daar ook een pandje gekocht had op de Dam van 24 miljoen. En dat is gewoon grappig. En wat ook grappig is, dat op deze soundtrack een nummer staat van eh, Joe Ramone. What a Wonderful World. En we kennen What a Wonderful World in natuurlijk tig uitvoeringen. Maar deze uitvoering is wel heel bijzonder. Komt-ie. klinkt natuurlijk fantastisch. What a wonderful world. En deze uitvoering schitterend. En dat allemaal uit de film How to Lose Friends and Ordinate eh, People. Aanstaande vrijdag dus. Gluren. Nou ja, gluren. Laat je korter eh, draaien. Want hij is heel laat. Ik geloof tien voor één tot tien over half drie. Dus voor de mensen die er echt zin in hebben... natuurlijk wel een mooie tijd om te kijken. Een beetje griezeltijd zou ik bijna zeggen. Dan kom ik toch weer bij Halloween. En eh, ja, daar gaan we gewoon wat muziek uitdraaien. Onder andere deze Transylvania Express Batmobile. This is where the Halloween cats live. kunnen het niet om eh, Nederlandse eh, ja, horrormuziek heen. En dan denk ik aan deze, ZZ en de Maskers, Dracula. gedekt voor twee. In het spookhuis aan de zee. Een vampier hield de kaarsen vast. En ik was er de eregast, oh Dracula. We dronken eerst een knekelwijn Naar recept van Frankenstein Daarna soep van vleermuisbloed Getrokken van een mensenvoet oh, Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijk gedrocht. op Dracula. me nu van mummie leer vermelden nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn naam. horrorfilm is The Pool. En De Pool, daar werd de titelmuziek gezongen door een Nederlandse eh, Nederlands zangeres, Wieke van Weelde. En dat is een heel aardig nummertje. Eh, Make You Mine. Shadows are growing taller My lover, we're going underwater Together we'll go deeper soon I ah. make you mine. Look in my eyes and breathe in one last time all that your heart believed in is past, and now you're falling soon. I make you mine, and through your dark. as I grow in taller. naar CFM Cinema. Mijn naam is Alko En eh, we draaien muziek uit eh, de horrorfilms, zal ik maar zeggen. En eh, ja, dit was zo'n film. De Poel, een Nederlandse film. de titelsong gezongen door Wieke van Wilde. En ja, we hebben nog veel meer muziek uit de horrorsfeer. Wat natuurlijk op 31 oktober gebeurt... is dat uh, ja, eigenlijk is het zo dat op die avond kinderen verkleden zich als spoken en monsters... en nemen een mandje en trekken langs de deuren om snoep en lekkers te verzamelen. En als de deur open gaat roepen ze in koor trick or treat. En dat is ook een aardig nummer van Cold Shader. Eens even kijken waar ik hier staan hoor. Ik zoek hem eventjes op. Trick or treat. Nou, ik, heb wel wat tijd nodig om te zoeken, zie ik zeg. Er staat ook zoveel in. We doen gewoon een andere. We doen deze. Eens even kijken van uh, de Werewolves in Heels. prachtig. Maar ik had je Cold Shader beloofd met Trick or Treat... en die heb ik inmiddels te gevonden. Ja, wat een verschillen dat moeten zijn in horrormuziek. Cold Shader, bekende jazzmuzikant. vrolijke klanken van eh, deze eh, eh, Call Shader Trick or Treat. ik zou, ik, ja, de, de, bedoeling is toch dat we muziek uit horrorfilms draaien. En daar heb ik er een aantal van opgezocht natuurlijk. nieuw en oud, we doen het door elkaar. Er zitten natuurlijk hele bekende bij. Zoals deze, Rosemary's Baby. Eerst even Lullaby, kort nummertje. was een tv-serie. En de begintune was daar ook mooi van. Echt eh, horrormuziek. fascinerend thema uit eh, de X-Files. En dat geldt ook voor deze film, Psycho. Iedereen kent die beelden nog wel van die mevrouw die onder de douche staat... en dan die killer die eraan komt zo langs het douchegordijn... en dan zie je zo het bloed door het afvoerputje wegvloeien. Psycho. Oliver Stone's Happy Halloween. Through the nauseous night I soared Through the pools of rancid gore Through the sewer pipes I abhor To the horror whore To the horror vampires' scream happy Halloween. From the cold and ancient graves, from the coffins and the caves, from the rocks and werewolf nests, come the gasping guests. Gonna have a nightmare dream. Happy Halloween we've got a date. You better put your head on straight. Jump on your broom, don't be late. This is our night to celebrate. Through the oozing quicksand swamp, do the bloody buddy stomp. Do the brand new twist and itch with the Wicked Witch. Everybody make the scene. Happy Halloween. party. Everybody's here, even the werewolf. For this sweet night we wait all year. Now don't you try to disappear. I'll open up your coffin, dear. My nose will tell that you're still here. Gonna eat some lizard lunch. Gonna drink some living punch. Gonna dance until we're dead. Hit me on the head. Hang my heart and split my spleen. happy Halloween. Everybody make the scene. Happy Halloween. Ja, vrolijk nummer tussendoor. Dat moet kunnen natuurlijk. En dat geldt ook voor dit nummer. Dat is ook een vrolijke. Eens even kijken hoor. Deze. no flash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. backed by his baying hounds. The poodle stabbers are about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. It was a smash. It caught on in a flash. The monster mash. They did the monster mash. guest for breakfast. Rest will get kissed. <laughs> Igor, have you watered the brains today, Igor? Igor. <laughs> <laughs> Dit is ZFM. Vrij muziek was natuurlijk van eh, Tito and Tarantula. En het kwam uit de serie. Het heette After Dark. En het kwam uit de film van Quentin Tarantino. Uh, waar Quentin Tarantino in meespeelt. From Dusk Till Dawn. Nou ja, je hoort het al. Het is natuurlijk eh, echt Halloween weer. En ja, we gaan gewoon verder met het draaien van muziek uit horrors. Onder andere deze. George is natuurlijk wel een hele bekende. Dus even kijken waar ik die heb staan. Jaws. naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Akko B. en we draaien vooral horrormuziek en muziek die te maken heeft met Halloween.